Gert Kluk met het NOS Journaal. Steeds meer Nederlanders. 73% van Nederlanders is tevreden en dat is een stijgende trend. Een kwart van de mensen vindt zelfs dat Willem-Alexander het nu... na vijf jaar koningschap beter doet dan zijn moeder Beatrix. Hij wordt menselijk, betrokken en meelevend genoemd... een goede ambassadeur en voldoende modern. Koningsdag is op een aantal plaatsen vannacht al feestelijk ingeluid. Ongeveer 200.000 mensen kwamen naar Den Haag voor het muziekfestival The Life I Live... Het werd zo druk dat bezoekers werden opgeroepen om niet meer naar de grote markt te gaan. In Utrecht konden mensen de hele nacht spullen verkopen op de vrijmarkt. Vandaag bezoekt koning Willem-Alexander op zijn 51ste verjaardag Groningen. De stad verwacht enkele tienduizenden bezoekers. De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar vannacht de hand geschud. Dat gebeurde tijdens een historische ontmoeting in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un stak de grens over naar het zuiden en schudde daar de hand van president Moon. Kim nam Moon ook even mee naar zijn kant van de grens. Na de Koreaanse oorlog begin jaren 50 had nog nooit een Noord-Koreaanse leider een stap over de grens gezet. Op de agenda staan onder andere gesprekken over het nucleaire programma van het Stalinistische Noorden. Vorige week maakte Kim Jong-un bekend dat het nucleaire testprogramma wordt gestaakt. Het aantal Nederlanders in buitenlandse gevangenissen daalt snel. Voor het eerst in jaren zitten minder dan 2000 Nederlanders vast over de grens, schrijft het AD. Vijf jaar geleden waren dat er nog ruim 2500. Vooral het aantal drugsmokkelaars is gedaald. En dat komt volgens de krant doordat gevangenen binnen Europa vaker het laatste deel van hun straf in eigen land mogen uitzitten. Het weer, wolkenvelden af en toe zon.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 Here's something special, haven't you observed? It makes you glad to be alive. It's not absurd to say that spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. It gives you hope to know that spring will get a refrain. You only have to believe the day is coming. The world is humming, thinking about how good it will be, and that goes double for me. You may dig winter, boy, but spring is my joy. something special, haven't you observed? It makes you glad to be alive. It's not absurd to say that spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. It gives you hope to know that spring will get a refrain. You only have to believe that day is coming. world is humming, thinking about how good it will be. And that goes double for me. You may dig winter, boy, double for me. It may just bring you joy, double for me. You may dig winter, boy, but spring is my joy. Een hele goede morgen luisteraars op deze fraaie zondagochtend. Uh, hoogste tijd voor CFM Jazz. En we begonnen met een prachtig nummertje van uh, Adele Nichols. Eh, Never Let Me Go heet de cd, cd 2004. Met het fantastische nummer eh, eh, Joy Spring. Nou, dat doen we natuurlijk. Genieten van het, de, het voorjaar. Genieten. Nou, voorjaar, bijna zomer zou ik zeggen. Zulke temperaturen de laatste dagen. Dus wie weet, vandaag weer een mooie dag. En ja, als het over de zomer gaat, dan gaat het natuurlijk ook over bloemen. En als het over de lente gaat, gaat het helemaal over bloemen. En, eh, ja, dat is een beetje het thema wat in deze uitzending verwerkt zit. veel eh, eh, jazzmuziek over flowers. En dat is natuurlijk prachtig. Ja, je luistert, je hebt afgestemd op ZFM Zandvoort. En zondagochtend 10 uur de vaste tijd voor een programma... wat al meer dan 25 jaar draait hier op deze zender. CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Uh, ik zei het al, het thema is uh, bloemen. Het is natuurlijk niet zo gek, want uh, de afgelopen gisteren reed het corso hier door de, de bollenstreek, zou ik maar zeggen. En daar, daar zaten wel wat bloemetjes op. Dus vandaar Fresh as a Daisy, Glenn Miller, proud as a cock, bright as a button, sly as a fox, shy as a violet, strong as an ox, light as a feather, blind as a bat, mad as a hatter and nervous as a cat, sweet as a cookie, pure as a dove. That means, mister, I'm in love. I'm fresh as a daisy, tough as a stake, mean as a miser, low as a snake, scared as a rabbit, small as a mite, gay as a meadowlark, high as a kite, wild as a tiger, drunk as a fool, sour as a lemon and stubborn as a mule, sharp as a razor, smooth as a glove. That means, mister, I'm in love. I'm fresh as a daisy, quick as a flash Slow as a tortoise, mixed as a hash, fierce as a lion, meek as a lamb, hot as a poker and cold as a clam, dead as a doornail, dumb as a dole, spry as a kitten and frisky as a colt, good as an angel in heaven above. That means, partner, I'm in love. I'm fresh as a daisy, red as a beet, green as a golf course, white as a sheet, raw as an oyster, swung as a gate, mild as a cigarette, it sure tastes great. Foggy as London, rough as a bus, solid as a stone wall, and ornery as a cuss. Blue as the sky in the heaven up above, that means mister. That's all, brother. That's right, partner. We're in love. Glenn Miller, niet vergeten natuurlijk. Eh, Fresh as Daisy. Zo fris als een maar de liefje zou ik bijna zeggen. En ehm, dan heb ik nog eh, Alan Morehouse. Een eh, big band leider. Ook een filmcomponist. Veel muziek gemaakt voor films. En die heeft het mooie nummer. Speelt hij met zijn band Roses and Moonlight. Nou, de maan is nog niet te zien. De zon is er wel inmiddels. Ja, dat zijn echte zondagochtendklanken natuurlijk. En eh, we gaan rustig door met de eh, eh, muziek waar bloemen in verwerkt zijn. En als het over muziek met bloemen gaat... dan kan je natuurlijk niet over Astrud Gilberto heen. en een nummer van haar de cd Beach Samba. Een CD uit 1967. Misty Roses. ja, rozen toch een eh, belangrijk thema in de jazz. Heel veel muziek die over rozen eh, geschreven eh, is. En in het bloemenkoor zaten nog niet zo gek veel rozen verwerkt natuurlijk. Maar dat ging natuurlijk om alle voorjaarsbloemen. Hoewel, ik zag al gladiolen, ik zag toch ook wel wat rozen tussen gerbera's, van alles. tijd voor de, muziek voor de echte jazzliefhebbers. En dan kom ik bij Jutta Hip. Hij heeft samen met Zoot Sims een cd gemaakt... En ja, daar staat een prachtig nummer op. Dat speelt eigenlijk in de winter Violets for Your Furs. En viooltjes voor op je bond. Maar dat is een, eh, een bijzondere vrouw geweest. Eigenlijk een vrouw die in Duitsland geboren is. En uh, van Oost-Duitsland naar West-Duitsland gegaan is. In 1955 naar de Verenigde Staten. Een heel bijzonder leven gehad. Maar, en een idool in Japan. Eh, daar worden echt haar, de muziek verzameld, zou ik bijna zeggen. Jutta Hip, Zoot Sims. Kom ze. Violets for your first. Jutta Hup en uh, Zoet Sims. En die Jutta Hip die speelde natuurlijk piano. En eh, Zoet was te horen op de saxofoon. Een prachtige cd is dat geworden. En zeer de moeite waard. Over die Jutta Hip gaat eigenlijk nog het volgende verhaal met Art Blakey. Ik weet allemaal niet of het waar is, maar ik heb het ooit eens gelezen. In de tijd dat die Jutta nog in de Amerikaanse club speelde... en toen was Art Blakey, die vroeg haar toen om mee te spelen... op een avond in een club. Maar ze zei nee, want ze zei dat ze dronken was. Maar eigenlijk was ze helemaal niet dronken. Ze voelde zichzelf niet goed genoeg om met hem mee te spelen. Maar eh, Art Blakey zag toch kans om haar naar de piano te trekken. En daar te laten zitten. En ze begon te spelen. En toen ging Art Blakey met zijn band zo'n enorm hoog tempo spelen... dat ze dat niet kon bijhouden. En toen schijnt Art Blakey gezegd te hebben tegen het publiek... Eh, now you see why we don't want those Europeans coming over here... and taking our jobs. Nou, Hup is eh, jaren weg geweest. De enige wie ze nog een beetje contact had was die eh, Lee Konitz. Op een gegeven moment kon ze ook niet meer geld van de royalties naar haar overmaken. Was allemaal voetsie, spoorloos. Maar dat is allemaal hersteld. Uh, dat nummer, Violets... For Your first heb ik ook nog van Johnny Hartman. Prachtige eh, nummer, prachtige uitvoering. Johnny Hartman. Eens even kijken waar ik die heb staan. Uh, van een cd'tje, Fortrain. Train. Violet For Your first. Zelfde nummer, andere uitvoering. snow drifted down on the flowers and melted where it lay. The snow looked like dew on the blossoms as on a summer day. Yes, I bought you violets for your first. And there was blue in the wintry sky. You pinned the violets to your first and gave a lift to the crowds passing by. smiled at me so sweetly. Since then, one thought occurs that we fell in love completely. The day I bought you violets for your first. completely. Ja, die prachtige stem van Johnny Hartman. ben ik een enorme fan van. Volgens mij heb ik, dacht ik, al zijn cd'tjes wel. Eh, en dit was natuurlijk een eh, muziekje wat wel bij het thema past. Viooltjes, alhoewel viooltjes nou niet in een bloemencorso uh, eh, verwerkt worden. Wil je het corso zien? Dat kan nog, want het staat vandaag in, op de gedempte Oudegracht in Haarlem. Volgens mij de hele dag. Het zal wel druk zijn, maar het is zeker de moeite waard. dan heb ik het over The Daffodil Smile, een nummertje van Lee Konitz. Die ga ik erachteraan gooien. Mooi nummer. The Daffodil Smile. Thank you. En het allemaal van de cd Lee Konitz meets Jimmy Guff. Uh, eh, dat is een dubbelaar. En daarop eh, is ook nog een uitvoering dat het één cd'tje is. Maar dit is een dubbelaar. Daar staat dit nummer op. De Daffodils Smile. Eh, het voordeel van zo'n presenteren van zo'n programma is dat je altijd muziek kan uitzoeken waar je zelf veel van houdt. En dat is onder andere van de zangeres Silje Nergaard. Vorige keer ook iets van gedraaid. Maar nu in de periode van de bloemen, You Send Me Flowers. Silje Nergaard. Van een cd'tje Night Watch uit 2003. Zeg het met bloemen was ooit een eh, reclame jingle, zou ik bijna zeggen. Eh, Duke Ellington, die heb ik ook. En The Dance of the Flowers. The Waltz of the Flowers. Duke Ellington. Eh, dit heb ik van een cd'tje. even kijken hoe die cd ook weer heet. Dat was Duke Ellington. Duke Columbia Years, een cd 2004. Stond dit mooie nummer op. Waltz of the Flowers. Een zanger die eh, Bobby heet. En Bobby Traup. En eh, die heeft ja, volgens mij tv-programma's gepresenteerd in Amerika. School of Jazz. jazz Stars. En die heeft ook een, het bekende nummer Tiptoe Through the Tulips With Me gezongen. Bobby Traub en his Stars of Jazz. CD 1999 alweer. Bobby Traub. Tiptoe to the window, by the window. That is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Tiptoe from your pillow to the shadow of a willow tree and tiptoe through the tulips with me. knee deep, knee deep in flowers will stray. We'll keep, we'll keep those showers away. And if I kiss you in the garden, in the moonlight, will you pardon me and tiptoe through the tulips? with me The shower's away, and if I kiss you in the garden, in the moonlight, will you pardon me? Come tiptoe through the tulips with me. Hey, baby, won't you tiptoe through the tulips with me? er zijn heel veel borden voor de buitenlanders... dat ze niet de velden mogen betreden. Maar ja, daar letten ze niet op. Hè. Ze gaan er gewoon in. Eh, ik zag op dat cd'tje van uh, eh, Silje eh, nog een mooi nummer staan. Dat wil ik ook graag laten horen. Silje Nergaat, This is not America. Van diezelfde cd, Nightwatch. Prachtige uitvoering.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 Gert Kluk met het NOS journaal. Steeds meer Nederlanders zijn goed te spreken over koning Willem-Alexander... blijkt uit een enquête van de NOS. 73% van de Nederlanders is tevreden en dat is een stijgende trend... Een kwart van de mensen vindt zelfs dat Willem-Alexander het nu na vijf jaar koningschap beter doet dan zijn moeder Beatrix.